9 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De veroordeelde crimineel Omar L. is overgebracht van de gevangenis in Zutphen... naar de extra beveiligde gevangenis in Vught. Dat bevestigt zijn advocaat. Die wil niet zeggen of dat is gebeurd na een mislukte ontsnappingspoging van L. in Zutphen. Vanochtend werd bij de poort van de gevangenis daar een brandend busje gevonden... en de politie pakte na een achtervolging vier mannen op die mogelijk hadden geprobeerd om de Amsterdamse crimineel met het busje te bevrijden. Die poging mislukte, want de gevangenispoort in Zutphen bleef dicht. De deelnemers aan de Libië-top in Berlijn zijn het erover eens geworden... om de strijdende partijen in het Afrikaanse land geen militaire steun meer te geven. Ze gaan zich houden aan een VN-wapenembargo voor Libië. Dat moet een blijvend staakt het vuren en vrede in Libië dichterbij brengen aan de bijeenkomst die vanmiddag begon onder voorzitterschap van bondskanselier Merkel. En VN-secretaris-generaal Guterres deden 16 organisaties en landen mee. Er zal nu verder worden gepraat over militaire en economische zaken. De brandweer heeft vandaag op twee plaatsen iemand uit de modder gered. In Noord-Beemster was een man tot aan zijn oksels weggezakt... tijdens onderzoek in een sloot. Hij zat een paar uur vast totdat wandelaars hem ontdekten... en hij door een duikteam kon worden gered. In Zoeterwoude kwam een vrouw tijdens een wandeltochtje in een laag modder bij een bouwplaats terecht. Zij zat tot haar bovenbenen vast, maar kon op tijd worden bevrijd. In de eredivisie zijn vanmiddag vier wedstrijden gespeeld. PSV tegen VVV Venlo eindigde in 1-1. Ajax-Sparta werd 2-1 en FC Emmen tegen Heracles 1-0. En de laatste wedstrijd was ADO tegen RKC, dat werd 2-0... Voor de Hagenaars was het de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Alan Pardew. Het weer droog, vrij helder. Vannacht in het binnenland onder nul. En er kan hardnekkige mist ontstaan, die ook morgenochtend nog blijft hangen. Dan 3 tot 8 graden, met in de middag ook wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs. En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels. Tel ook een half uurtje mee, van 24 tot en met 26 januari. Kijk op tuinvogeltelling.nl Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Find everything you did and everything you do and everything you want to do, they'd want to too. If you jumped off a cliff, they'd be right there. As long as they could be like you, they wouldn't care. It's sort of strange, but it happens this way. And you should know what I'm trying to say. When someone's trying to be like you all the time, if you and that person share the same mind, what I call it biters, imitators, copycats and duplicators, no matter how you look at it, they want to be just like you, or maybe just like me. But you have to be a fighter to be like that. There's no holding back, I'm telling you flat. You have to have a mind of your own. Stay off everybody's phone. One day you'll be all alone in your own little twilight zone. that's a fact. But for some reason, my name's on everybody's hat. What game that I still tell me they didn't know the hours? Cancel from UTFO. About to be another kangle, another kangle. Kid, that would be irrelevant. That's right, that's what I said. To be a mellow supreme, the consequences are extreme. Not even Mr. the best side that dream. When my mind goes wild, my friends will all see. I got fun and now I'm as cool as can be. Classified in a file like Doc and E so extraordinary. Pick up a knowledge to show that through the years we all grown into a year with MCs rock a microphone. And from the day I was born, never did a thing wrong. Just rock all night till the break of dawn. So if you know I'm gonna rock and give it all I got at y'all stop. Cause I can rap a dance and I can even pop. Definitely talented and happy, I acquired skill. And come and think about it, you know what I think I will. Be the best that ever was and ever will be. And from all the things that I can see is doing better than me. So keep it in mind, keep it in thought, and keep it in consideration. You see it is not a curriculum organization oh biting, biting. Well, I'm the doc, right? All day and night, right? I'm black and white, right? Is that alright? So if it's alright, I guess I can rock you till I'm ready to stop, to break up. I buzz the way I feel now. I just got to rock. Cause I write rhymes like I pray. I pray every day, cause I always got to have something new to say. Cause you always got the brothers with the negative mind saying, man, he's running the same old rhyme. And you know who's saying all of the biters trying to take credit from us writers. I say you're line they it? and now they're think winning, but the middle's so that they forgot the beginning. Then they try to bite it line for line. But by that time, I'm at is certified by Dr. Ossie E, so bite it. avond 19 januari in de week dat Ziggo doorheeft dat internetradio steeds populairder wordt... en voor de zoveelste keer bekend maakt dat de doorgifte van de FM radio via de kabel wellicht dit jaar wordt afgeschakeld. En lees ik in een interview dat eh, de Phoenix DJ Eva Kleven denkt dat bijna iedere, ja, iedere Nederlander denkt bij het woord radio DJ nog steeds aan een witte man van middelbare leeftijd en hoopt dat de stations zelf gaan nadenken of nieuwe perspectieven ook in hun belang zijn gaan we weer die kant op. Zo jammer dat je dit soort waanbeelden en uitspraken niet liggend op een bankje kamers houdt bij je psychiater. Misschien een typetje roetweg, DJ of zo. Die Phoenix Muts heeft ze niet helemaal helder. Muziek verbindt mensen, ongeacht de eh, kleur, ras of geaardheid. Voedt emoties of eh, brengt herinneringen op. En breng je daarmee, ja, terug in de tijd. En ik neem je mee naar de tijd van de clubs. Zoals de Schakel, de Bok, de Flora Palace, de Cartouche, de Marathon en de Nighttown. Deze tijd komt vanavond weer tot leven in de Downtown Dance Show. This is the sound of music. lekkere platen deze. Sound of Music van Dayton. Een ode aan de muziek inderdaad. Uit 1983. Ik stond eh, vanmiddag nog met eh, twee 12 inches in mijn hand. Deze, inderdaad de European mix die je net hoorde. Een jaar later kwam er ook een hele mooie extended remix uit. zal ik eh, volgende keer in de show een keer meenemen. Ook een hele lekkere uitvoering trouwens. tijd voor Cedric, Delwyn, Donald en Joe. De mannen achter Jealousy met hun eerste single Dit is Gotta Love. Peace. I'm getting it, gal. Dirty boy. What's up? inderdaad in 1991 eh, hun eerste album uit, Forever My Lady. van het album was dit de track die inderdaad binnenkwam in de clubs. Gotta Love. Maakte daarna nog eh, drie albums erbij. Eigenlijk horen we de laatste tijd eh, niet veel meer van deze mannen. Jammer, lekkere swing. Dit was deze groep, de Sonorphonics. Maakte een EP in 1988, Attack on the Planet of Base. En dit nummer stond er helaas niet op. Gelukkig heb ik hier een uh, acetate. Dan kunnen we hem nog draaien hier in de Downtown Dance Show. De Phonics met de Scratch Attack. Ricky Howard. I'm Teddy Riley. I'm Damian Hall. Yo, what's up? We're JJ Fast. Hey, I'm Keith Sweat. I'm Kirk Whalon. What's up, y'all? I'm your girl Salt. What's going on? This is your girl Peppa. Hi, this is Sheila E. Hi, I'm Tony Braxton. And I'm Babyface. What's up? This is Howard Hewitt. Hi, this is Cheryl Lee Ralph. Hi, I'm Dave Smith. And I'm Chris Amoe. And we're from The Real Thing. We're still jamming at the Downtown Dance Show with the old school tracks. Yeah. With Remy Jack. The soul of Amsterdam. Funky Fresh. Now that's the stuff leaders should be made of. Dance Radio. dancing shout. uit Ohio kwam. Maar dit is dan Sun. Maakte in 1984 deze LP, LP Eclipse. Je hoorde van het album Fallout on the Dance Floor. Ik zeg een eh, goedenavond, uh, eh, Verdi, Hardy Mug, Hardy Breuking, Hardy Bram, Hardy Do. Gezellig dat jullie er zijn in de VIP Lounge. Ook jij kunt de VIP Lounge joinen. Kijk eens op danceradio.in of danceradio.nl. And that's the one that's true. And that's true, inderdaad. But baby, you know that my love. I've been saving it for you. Even wat freestyle on stage 4. It is The Real Love. Flora Palace Amsterdam, Cartouche Utrecht, de Nightown Rotterdam en de Marathon in Den Haag. Een magische sfeer en onvergetelijke import. Overdag je stapavond herbeleven met radiopiraten als Radio Disco Action, Satellite Empire, Futureline, Laser FM en Counterpoint. Die vibe, die muziek, dat gevoel vind je terug op Dance Radio. Elke zondagavond van 9 tot middernacht. Rainy Jam met de Downtown Dance Show. where the hottest import classics finally found their home. Ooh. eerste verzoekje van vanavond. Deze plaat van Fonda Ray, Touch Me uit 1984, aangeboden door Mug. De mooie lange versie. blijft een heerlijke lekkere danceklassieker. En zo kijken even naar het eh, forum. Ja, de tweede. Ik zit even met een schuine oog te kijken of we die andere plaat hebben die eh, Do had aangevraagd. Dat is ook lang geleden als Superwolf. Maar we gaan hem vinden. is nou, deze lekkere plaat van Fonda Ray. Een verzoekje van eh, Breuking. Davy DMX. One for the Travel. Gaat ook lukken. One for the Travel. Fresh. Deze plaat van eh, Davy DMX. De eerste 12 inch One for the Trouble uit 1984. Aangevraagd door Breuking. Davy was eh, geïnspireerd door inderdaad zijn eh, drumcomputer. De Oberheim drumcomputers. Oftewel afgekort DMX. En niet te verwarren met de andere DMX uit de jaren 90. Davy was er iets eerder. Begin jaren 80 start hij inderdaad met het experimenteren met muziek en wat DJ'en. inderdaad, 84 was zijn Eerste debuut op 12 inch met deze plaat. One for the Trouble. Goedenavond, dit is de Downtown Dance Show. We zijn live tot 12 uur. Blijf erbij. Komt nog heel wat lekkers voorbij. Net zoals deze plaat van de South Bronx. relief is on the way. Everybody, everybody, everybody, communism are on the scene. People are still starving, so tell me what it means. Those folks with all the answers claim that God is on their side. But if judgment came tomorrow, they'd be looking for a place to hide. <laughs> Politicians are blaming the welfare cheats like cheating is something new. But remember, politician, ab scam was pulled on you. We use our tax to subsidize the cigarettes we smoke. Comes time to pay for school lunches. Everybody claims we're broke. The bottom line is the dollar sign. Say you got yours, now you're trying to get mine, but look out. The bottom line, people get off, is the dollar sign. We claim we love humanity. How come there's so much of poverty? Cause of what we do and what we say is just as different as night and day. We claim we love humanity. How come there's so much poverty? Cause what we do and what we say is just as different as night and day. The immoral minority wants to spend the money to arm. Can win nuclear bomb unemployment. Cause that's what's doing all the harm. They're lowering our taxes, cause high taxes are the whack. We'll be taking home our money if we ever get our jobs back. Say you got your dollar, you're trying to get mine, look out. The bottom <laughs> line. People get up. It's the dollar. My dollar. People get up. The people get up. Line. People get up. It's the dollar sign. Get up for my dollar. <laughs> look out. Bottom line. Yeah. communism are on the scene. People are still starving, so tell me what it means. Those folks with all the answers claim that God is on their side. But if judgment came tomorrow, they'd be looking for a place to hide. Politicians are blaming the welfare cheat like cheating is something new. But remember, politician, ab scam was pulled on you. We use our taxes to subsidize the cigarettes we smoke comes time to face for school lunches, everybody claims we're, broke. fly. vrienden Bill Moore en Mike Surratt bestaat deze band South Bronx. Genaamd naar de wijk in eh, New York waar ze vandaan kwamen. Was een van de eerste rapgroepen die uh, rapte over de politieke issues eh, in Amerika. En inderdaad in hun eigen stad, New York. Want ja, het is eigenlijk een land op zich bijna. Zo groot als die stad is. En ook toen gebeurde er heel, heel veel. De laatste plaat voor 10 uur. En in, ja, Eleanor Eleanor, Eleanor.